uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Frankrijk moeten volwassenen vanaf vandaag een coronapas bij zich hebben... als ze naar evenementen of culturele instellingen gaan waar meer dan 50 mensen zijn. De pas sanitaire is vanaf augustus ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra. Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk... kunnen volgens de AWB de Nederlandse corona-check-app gebruiken. Niet alle Fransen zijn blij met de pas. Zaterdag betoogden ruim 100.000 mensen ertegen. Maar ook tegen de vaccinatieplicht voor zorg personeel die Frankrijk wil invoeren. In Haiti is Ariel Henry aangesteld als nieuwe premier. Hij beloofde dat hij de orde in het land zal herstellen en dat hij nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Henry vervangt de afgetreden interim-premier Claude Joseph... die het premierschap met steun van de politie en het leger naar zich had toegetrokken... na de moord op president Moïse. In de nieuwe regering wordt Joseph minister van Buitenlandse Zaken. In Centraal-China heeft de zwaarste regenval in decennia geleid tot enorme overstromingen. In de stad Zhengzhou viel in een uur tijd 200 mm regen. Wegen en het metronetwerk zijn ondergelopen en er zijn zo'n 100.000 mensen geëvacueerd. Volgens staatsmedia zijn er zeker 12 doden gevallen. Maar mogelijk loopt het dodental nog aanzienlijk op. Op sociale media worden sommige beelden gedeeld van mensen die vastzitten in de ondergelopen metro's. In sommige video's is te zien dat mensen bijna kopje ondergaan. Streamingdienst Netflix verwacht dat de groei van het aantal abonnees de komende tijd vertraagt. Nu wereldwijd veel coronamaatregelen worden versoepeld en ook de concurrentie van andere streamingdiensten toeneemt. Tussen april en juni kwamen er anderhalf miljoen Netflix-abonnees bij. In totaal is het aantal wereldwijd nu 209 miljoen. Om aantrekkelijker te worden voor gebruikers gaat Netflix behalve films en series ook games aanbieden. Zonder kosten voor abonnees. Het weer. Vooral in de zuidelijke helft zon. In het noorden komt wat meer bewolking voor.